Je hebt straks misschien een uur vertraging in plaats van een half uur. De burgemeester van de Hoekse Waard vindt het een groot drama. 15.000 eh, mensen die van, onze, eh, van ons gebied, eh, en dan praten we over... Eh, brede Zeeland, de, eilanden en eh, West-Brabant, die in Rotterdam werken. Ehm, dat zijn mensen die gaan dat geen twee jaar volhouden, drie uur extra reistijd op een dag. Dat is gewoon niet te doen. Die mensen zoeken ander werk en die komen niet meer terug in een gebied waar het al heel moeilijk is om aan personeel te komen. Het onderzoek over de extra vertraging is niet naar buiten gebracht. Volgens Rijkswaterstaat omdat er nog wat moest worden nagerekend. De werkzaamheden beginnen 9 augustus. Het Openbaar Ministerie vraagt mensen om geen roddels en geruchten meer te verspreiden over de dodelijke mishandeling op Mallorca. Daar kwam een man uit Wanningsveen bij om het leven. Op social media gaan er lijsten van vermeende verdachten rond. Volgens justitie worden op sociale media veel wilde verhalen als feiten neergezet. Het internationale ruimtestation ISS heeft er weer een helpende hand bij. Vandaag kwam er een robotarm aan die reparaties aan de buitenkant uit kan voeren. Je hoort astronaut André Kuipers. Robotarmen zijn uitermate belangrijk voor het ruimtestation... omdat er veel aan de buitenkant moet gebeuren. Uh, we hebben een Canadese robotarm die echt als eh, ja, 17 meter lang loopt... als een wandelende tak over eh, het voorste deel. En nog een Japanse. Ehm, maar die kunnen het Russische deel niet bereiken. Daar gaat deze nieuwe arm bij helpen. De arm is in Nederland ontworpen en gebouwd. Het moest dé nieuwe toeristische attractie van Londen worden. De Marble Arch Mount bij Hyde Park. Zou een mooi kunstachtige uitkijkheuvel worden met gras, struiken en boompjes. Maar nu is het af en ziet het er niet uit. Het is een soort stijgerconstructie met grasmatten erover. Londenaren vinden het niks. I, I find it a pointless, really. Would you, would you be tempted to go up there yourself? Um, I wouldn't pay four pounds to walk up there, but I'd go if it was <laughs> Als het gratis was, dan zou ze wel gaan. De gemeente ziet ook wel dat het geen gezicht is. Mensen die er kaartjes voor hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Het weer vanavond grotendeels droog, maar morgen weer bewolking en buien. Het wordt dan 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Volgens de raad is het vaccin werkzaam en veilig genoeg... en levert het gezondheidswinst op. Een man van 36 uit Friesland moet 11 jaar de cel in voor het leidinggeven aan een internationale wapenbende. De spullen werden uit Oost-Europa gehaald en verkocht in België en Nederland. En het gaat naar omstandigheden goed met Frederik van 14 uit Amstelveen. Dat zegt zij tegen het Jeugdjournaal. Maandag werd Frederik mishandeld omdat ze weigerde te vertellen of ze een jongen of een meisje is. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Het koelt af tot een gaat of 13. Morgen weer wat buien en vrij koel met 19 tot 24 graden. and blue when people tell you what to do. You just wanna run, run from all your sorrow. To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life.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 We zullen er nog even eentje tussendoor doen. En dat heeft alles eh, te maken met een gitarist die ons ontvallen is. Namelijk Dusty Hill van ZZ Top. Dus gaan we nog even een lange uitvoering van Lex er even tussendoor jossen. Tot aan het nieuws van 7 uur. En dan hebben we Alternative FM. Moest even hoor even in uh, nagedachtenis van een legendarische groep uit jaren 70... die een bekendheid heeft eh, gekregen in de jaren 80. Mannen met baarden. Ja, ook nog eens een liedje over geschreven, geloof ik. Kaperenvaren van Fungus. Dat hebben deze jongens denk ik wel een beetje erg eh, serieus eh, genomen in de tijd. Tijd dat er fantasierijke geesten waren bij die jonge heren zoals ik. sleutels klassieke bak. En dan grote metamorfoses die dan plaatsvonden in die videoclips. Zo ook bij deze in een wel hele speciale uitvoering, zoals gezegd. En daarna drie uurtjes alternatieve muziek. eerst het NOS nieuws van...